Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De man die gisteravond ebola-verschijnselen de huisartsenpost van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht binnenkwam, heeft waarschijnlijk geen ebola, blijkt uit een eerste bloedtest. De man werd gisteravond onwel in de huisartsenpost. Hij had hoge koorts en hij vertelde dat hij in Sierra Leone was geweest. Voor de definitieve uitslag is nog een tweede test nodig. De afgelopen weken werden zeker 15 patiënten in Nederland onderzocht op ebola. dat bleek telkens loos alarm. De PvdA moet activistischer worden, dat zegt partijvoorzitter Spekman vanavond in een reportage van Nieuwsuur. Er is veel onrust over het overhevelen van zorgtaken naar de gemeente en de PvdA-voorzitter heeft alle gelederen van de partij daarom gevraagd te waarschuwen als er problemen mee zijn. Zo kan er bij problemen direct worden opgetreden. De PvdA is als regeringspartij zelf mede verantwoordelijk voor de zogenoemde decentralisatie van de zorg. Bij zware gevechten aan de Turkse grens in Syrië zijn vannacht 27 doden gevallen. Bij de gevechten zijn zeker 16 strijders van IS gedood en zeker 11 Koerdische strijders. De Koerden werden ondersteund door luchtaanvallen van gevechtsvliegtuigen van de Amerikanen en ook hun Arabische bondgenoten. De Koreaanse leider Kim Jong-un heeft geen gezondheidsproblemen en is volledig aan de macht, dat zegt een Zuid-Koreaanse minister. Er wordt veel gespeculeerd over wat er mis is met Kim. Afgelopen week meldde het Russisch staatspersbureau dat hij in het ziekenhuis ligt. De Franse coureur Jules Bianchi heeft bij een ongeluk in de Grand Prix van Japan zwaar hoofdletsel opgelopen. Hij vloog uit de bocht en crashte tegen een takelwagen. De FIA, de Internationale Autosportfederatie, zegt dat hij zwaar hoofdletsel heeft en wordt geopereerd. In de eredivisie is de wedstrijd tussen AZ en FC Twente geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Feyenoord boekte de eerste competitiezege in de Kuip van dit seizoen. Tegen Groningen werd het 4-0 en PSV won eerder vanmiddag met 3-0 van Excelsior.